Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In Eindhoven is de politie op zoek naar een man die vanaf zijn balkon op een ander huis heeft geschoten. Hij schoot op een woning aan de andere kant van de straat. Daar zitten nu meerdere kogelgaten in. Niemand raakte gewond. De schutter is op de vlucht geslagen en is nog niet gepakt. De politie doet ook nog onderzoek en praat met buurtbewoners. De Groningse politiek is stom verbaasd dat de veerdienst tussen de Eenshaven en Noorwegen gaat stoppen. Gisteren besloot de eigenaar dat ze vanaf volgende maand vanuit Duitsland gaan varen. Volgens de provincie kwam er maar geen plan voor een aanlegplek aan de kade in de Groningerhaven. Maar de eigenaar van de veerboot die zegt wat anders, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Holland Noorwegen zegt dat die plannen er wel degelijk waren en dat er ook investeerders klaar stonden. Maar dat ze wel de garantie wilden hebben dat ook tijdens de bouw die veerboot kon blijven afmeren aan de kade. Het provinciebestuur zegt dat er nog een aanlegplek kan worden gebouwd... en hoopt dat de veerboot dan terugkomt. Studenten die vanuit de Caribische gebieden naar Nederland komen... kunnen vanaf nu van tevoren al een burgerservice nummer, oftewel een BSN, krijgen. Dat heeft de politiek besloten. Kon eerst pas als de studenten hier in Nederland waren geland... en als ze zich daarna inschreven bij een gemeente. Maar daardoor duurde het superlang voordat ze een bankrekening konden krijgen... en konden ze ook daardoor lastig een kamer vinden. En wat doe je als hond als je baasje te lang boodschap aan het doen is? Nou, dan kruip je toch gewoon achter het stuur en dan doe je dit. Ja, de video van de hond Eva, die dit doet op de parkeerplaats in een dorpje in Zeeland, is al honderdduizenden keren bekeken. Ze heeft dus geleerd dat ze door te toeteren tegen haar baasje kan doorgeven. Even opschieten nou, want ik wil naar huis. En zijn baasje zegt dat hij er niet zo van onder de indruk is. Wat vindt u ervan dat uw hond zo bekend wordt? Nou, nee, niet zo interessant. Ik kom liever eh, op de achtergrond. Krijg nog het weer. In het zuidoosten van het land kan het gaan onweren. Ook met hagel en zware windstoten. In de rest van het land blijft het bewolkt vanavond. Morgen een graad of 11. En dan ook weer een mix van zon en wolken. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden nu snel korter en de meeste zijn ook al opgelost. Op de A4 heb je nog wel 5 minuten op onthoud van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen.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 touch Take a deep breath, don't make a show. Take a step, step and easy flow. Set the pace, I will shift the tempo. Oh, easy. Party girl, now believe me. Got your mind way too woozy. Clean it up, girl, go lose it. Got to go home now, but I'm too strong, right? What will mommy say? Can't see me this way. It's the hey, hey, the alcohol up the living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta break on that breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out.